Welkom bij de show, mensen! Bij de Bananenbar Show. Welkom, welkom bij de show. Oké mensen, welkom bij de show van eh, deze week, zeg maar. Het is onze eerste echte eh, show van de, het, de Bananenbar Show. Nou, deze aflevering gaat eigenlijk helemaal nergens over. We hebben gewoon een heleboel mensen eh, zeg maar, over de wereld gebeld met uh, Skype. Uit China, Amerika, iets van Rusland of zo. Gewoon niet al te veel op de inhoud letten. Gewoon lekker luisteren. Het is gewoon eh, lachen. Luister maar. Wel een paar muffen. Nee. Ja, bel gewoon nu. Kom, bel jij eventjes. Want hij neemt gewoon op. Dus ik knip alles er gewoon te sluiten wat er niet in hoort. Oké, okay, is goed. Dit wordt er al niet, hè? En wie zit met even neus? Ik bel, ik bel met Viking 1979. Oké, doe maar. Ik bel met Viking. Nog iemand? Yo ho ho yo ho. Ik kwam nu binnen in de studio. Yo. Oké, oké, dat is goed. Oké. Wij gaan net doen alsof wij happy people zijn en die duidelijk met iedereen bellen. En eh, vervolgens gaan we met hem bellen, ja. Oké, oké. <laughs> ongelooflijk. Ah, ik zie niet af van de hele. Yo, guys, I'm, uh, I'm eating some chips right now. I can't oké? Okay? You, you speak for me, oké? Ja, ik heb drie kwart niet verstaan van wat je net zei, maar het zal wel. Huh? We have some people on the line. Get, keep them busy. hallo Hello? Pick up the phone, dammit! Where are you from? Vicky the Viking? I'm come from China. China and yeah. you speak English? Uh, no problem. No, ah, that's cool. that's nice. Okay, that's nice. Let's have a phone. Let's have a now where, conversation. Now where, where you where you from? Ah, I'm, are from I'm Holland. from Spain, Belgium. he's, ah, he's lying, obviously. No, I'm from Belgium. We. Oui. No, he's lying also. No, I'm not. Now this meeting is about about it is about what? We're talking about um. <clears throat> Wait, I'm not available right now. Please leave a message after the beep. Okay. Uh, what do you think of the Intel processors in the new um, Mac uh, MacBook Pro? Yeah, I can do a lot. Any Mac I don't have any Mac Pro. I do have a laptop. Yeah. You know a laptop? Damn it, let's talk about candy, damn it. Do you have? Do you speak Chinese? No. No. A bit. I didn't know. I thought Chinese was very, very difficult. Are you meeting now? Uh, She's my girlfriend. She's talking to oh, talking to you. That happens oh, a lot. To me? Talk to me also. It's beside it happens me. a lot. Hello. Hello. Hello. Hello. How are you? Do you want him? Fine. Are you people? What? Pardon? Uh huh. I didn't. I didn't hear you. You I... didn't hear me? Oh. Do you like Hello? candy? Often. Do you like dancing? Yes, often. I dance a lot in my country. Okay. People in Holland really like to dance. Yeah, me too. 怎么在开会呀？一个人一起聊天嘛。 Where are you from? Belgium. I'm still I'm still from Holland, you know. Han? Holland. You know? Oh, The- Holland, the- I know, I know, yeah. Yeah. Uh-huh. Amsterdam, you know, probably. It's the North Europe. Yeah. Okay? Hmm? Where are you from? China. Uh, China. city? Where exactly in China? Do you know China? Yes. It's a pretty uh, Pretty difficult to miss that one. Do you have come from China? Come China. <laughs> I love China. I love. Uh, okay. The Great Wall. Do you know the Great Wall? Yes, yeah, of course. It's very cool. I made one myself also a little bit. I hope you can. I hope you can go to China, Beijing. Ah, cool. Beijing. Beijing. Mm. Great Wall is very great. Mm. That's why they call it the Great Wall of China. Yeah. There was a little problem, sorry. Do you know Shenzhen? Yeah. No? Shenzhen, mom. Shenzhen. Oh, Shenzhen is nice. The, the little boy. Mm-hmm. Okay. It, it's but... that little boy, right? We 不要阴森真脑。Oh, die heeft ik. Huh? There's a place in China called Shenzhen. We only know the Japanese cartoon. Named okay. also Xinjiang. En, de muchacho, de gemaskerde muchacho. Do you know him? North Korea. Hmm. I thought you lived in China. <laughs> Well, this is a very boeiend gesprek. <clears throat> Luckily you can... Shut the fuck up, Biff! Het kunt eruit. Okay, let me introduce you to uh, eh, Jaco. He's gonna talk to you about, um, about his life. About Spain. Madrid. How much Spain? Jaco, tell us something about Madrid. Oh, it's very cold at the moment. Okay. Why that? I don't know, you know, Madrid, but it's it's quite cold now, and there are buses everywhere. Whoa. Yeah. But it's it's nice living here. Now it's very cloudy, but uh, the visibility is okay, and I think we can start at 14:30. So uh, hmm. yes. But um, shut the fuck up now and answer my question. Um, um, do sorry, you have many sorry, friends? Sorry, sorry. What? Sorry. Hmm? Do you do can you can you speak English slowly? Snorri? Slowly. Yeah, yeah. Slowly. Ah. Well, no. the weather is very good. <laughs> well, no. Um, it's it's it's dry here, and that's. Thank you. You are so uh, kind. <laughs> ah, no problem. No problem. You are gentleman. <laughs> oh, thank you. Thank you. <laughs> you are nice too. I didn't meet many people from from China. You are actually really? the first one. What? I I don't have meet I don't have meet many people from uh, China. Speak You have many many friends in China. Yes, there are no, many no. people in China. But you, didn't. You are the first I met who lives in China. Where are they? Nowhere. Where? where are they? Where are they? They? Uh, I don't know anyone from China until now. You are the first one I know who are from China. Yeah, copy that. But never mind. I will go on to the next subject. And that is... Uh, Andy. The pocket board book. Do they have the Fandale Pocket Book in the Chinese version as well? Do you know Stepmania? Stepmania? Yes. Sorry, I don't know. Mm. Uh, it's That's some kind okay. of uh, a, a, game. Maybe you know it. It's some in some kind of uh, arcade hall. Dance Dance Revolution. Revolution. And then you you are standing on some kind of of map a mat and then Shut you, the fuck up, York. I'll go there. Um, Winamp? You use Winamp? Or Windows Media Player? Hmm. Let's listen to a song. Okay. I'll play a song. Here, listen to that. No, first my song. You first. That's Nirvana. You want to good hear to, to hear good music? I was almost murdered by this piece of I don't know what it's called and it went into my throat and I almost got murdered. Wait a second. <laughs> you shouldn't be eating and talking at the same time, you know. I understand you, you konijntje. not You have music? Uh, I have music. Shall I put on something? No, yes. your music is crap. No, also, Let's, yes. Thank you. <laughs> Let's wait for Konijntje to, have to give us some music. Finally. Okay. You want to hear some music? Oh. Twister. Word up. What up? Jakke, hou je mond. Ik ga hem... Ik ga hem... Ik Jij kan flikker op met je muziek. Oh. I just, I thought it was, it was nice to, uh, let let hear some music. Hallo? <laughs> Oké, Oké, maar die gasten hebben duidelijk even weg weten te werken. Gelijk toen we muziek op aan het zetten waren. Hier heb je muziek. Ah. Zijn ze offline? Ja. Oké dan. Nou. dit was echt een hele goeie. Hij is gewoon uh, eh, 11 minuten volgeluld. Met mensen die gewoon helemaal niks snapten van waar het over ging. Die Chinese. Oké dan. Oh ja, dat weet ik nog wel. <laughs> Die oh, is oh, waarom opgenomen en dit wordt ook opgenomen. opgenomen. Had je het opgenomen net? Ja, en dit ook. <laughs> dit ook nu? Ja, dit wordt ook nog allemaal opgenomen. <laughs> nou, oké. Okay. Stop deze maar. Wat? Nee. Nee, laat deze ook gewoon doorgaan, joh. Ik, eh, alles wat niet boeiend is, knip ik er later tussenuit. Mhm. Oh, oké. En ook ik heb alles waar ik, ik ga even lezen. Ben ik nog steeds een uitzending? Hè? Ben ik nog steeds een uitzending? Dan moet ik ook allemaal uit. <laughs> Want anders krijg je duidelijk 400 keer per 11 minuten te horen dat ik mezelf nog steeds afvraag waarom ik in de uitzending ben. <laughs> de die, van, die vorige heb ik niet kunnen opslaan, want die liep echt helemaal de soep in en die eh, deed niet allemaal. Ja, maar niet uit. Je hebt wel gesprek met die Chinese. Ja, die is wel. En die is het belangrijkste. <laughs> die is inderdaad het allerbelangrijkste. En die sla ik wel gewoon maar duidelijk dat... Zeker. Oké, maar ehm, het is nu 1 uur. Jo. As. Oké dan, het is nu pas 1 uur. Juist, Denk Ik herhaal het even. <laughs> Oké, en hoe laat zou het eigenlijk in China zijn geweest daar zo? Zoek even hier iemand het op. hoe laat was het? Ga naar timeanddate.com. oké, timeanddate.com. Oh, overigens, ze hebben geen eh, Vandalen Pocket in het Chinees. Shit. Vandalen Pocket worden Chinees. Nee, die hebben ze niet in het Vandalen worden pokker Chinees. Juist. <clears throat> Selecte kanten Intelligentie hoogstaand niveau. Hé, we wonen die mensen ook weer in Shenzhen, hè? Ik weet niet of ik dat kan vinden. <laughs> Wat wonen <laughs> die nou, mensen ook Yo, yo, yo. <laughs> wij zeggen zo van, oh, ik dit denk is zo'n eh, Japanse cartoon. Ik denk dat het meer like Shinchan was. Dat het C-H-I-N, C-H-A-N of zo was. Ja, waar de hel ga ik dat vinden, mensen? Klik, klik, Google Earth. Shin Is het met een C? Ja, toch? Ja. Wat? Dat is met een C. En, eh, in ieder geval in Beijing is het nu 1 over 8. Hm. S S'avonds? Eh, uh, s'avonds. Oh. Die gasten zitten ook gewoon... Ik heb wel Shangchun. Daar is het even laat in Beijing. En Choi Balsan, Balsan is de E ook even laat. Maar geen Xinjiang. Ballen. Ja? Hij zei het woord bal. Lol. Oh. Hahaha. Lol. Oké. Ja, ik ga nu, ik zet net Google Earth erop. Dus net. Twee seconden geleden. Oké, okay, zoek Chinese company making unofficial eh, and bootleg eh, merchandise trademark trademarked the name Crayon Shenzhen in China. Ik ben helemaal niks aan het ik, ik heb één gesprek van dit Skype, maar... Eh. ik wil ook weer om te lullen, Jacco. Ik bedoel, denk aan onze luisteraars, Jacco. Oh, hij heet daar La Xin. Dus dan moet de volgende keer als we een Chinees aan de telefoon hebben die Shenzhen zegt, moeten we gelijk dat zeggen. Lappie, om nog wat. <laughs> Oké, okay, ik zit die duidelijk. Oh, oké, Forbidden City. Oké, ik ben in China. Oké, waar zou ik allemaal heen gaan? ik heb een mailtje van jullie. <laughs> ja, Ja, ik kreeg hem ook <laughs> echt niet uit. Je kunt hem niet hoofd gaan, jongen. Ik die Eerste. Het <laughs> lijkt alsof jij in de spiegel kijkt om te kijken van... Huh, wat zit er in mijn hoofd? <laughs> huh? Wat is dat? Duidelijk. sorry ja, kom maar je hoofd ziet er gewoon echt totaal voor uit even, jongen. Het ziet er net als die ene gast. Oh, ben jij lol. Oh, duidelijk heb ik nu in één keer ruzie met Milou of zo. Nee. Jij. Waarom? Nou, omdat ik heel slim bezig ben. <laughs> Jongens, die Chris met die nog steeds Jongens. <laughs> ja? Voeg hem toe dan. Voeg hem toe. Voeg hem toe. Oké. had ik hem eruit gegooid net? Had ik hem eruit gegooid, hé? Hey. Eh, hm? you want a <laughs> meeting again? hmm? Hmm? Wat heb je het nou over? En? Dat is you... een ander raadsel bij Jacob. Oh, is hij met zijn eentje met hem aan het lullen? My profile? Ja, Ik zeg. Voeg hem gelijk toe. Ik kan, hem ik kan niet toevoegen, want ik ben niet de leider, of wel? Boeien, wel. je gaat nog gewoon naar je lijstje en een bam, nodig iemand uit. Toevoegen. Nee, niet toevoegen. Ehm, het is de zesde. Zesde optie. Als je rechts met naam klikt. Lukt het? Ja, in 5 conference. Deze persoon is de vergadering niet... gaat het over? Eerst kon het wel. In één keer ja, ik, ben, ik ben niet de host. Lennart is nu denk ik de host. Of zo, ja, maak hem de host of zo. Maar we doen mijn absolute best. Hey. Kijk, er komt weer. Hoppa. Hi. Eh. Hi. Hi. Yeah. Hi. I said I was from Spain, but I'm now living in Spain. I'm actually I'm from the Netherlands. Oh, ah, okay. He didn't sound Spanish. Oh, thank you. How, how old are you? 29. 29. That's very, very old. 29. Oh, oh yeah. We I'm just talked to some, uh, some Chinese people and they said, uh, you, you know any Chinese Why? people? Yeah, we, we met some, some Chinese people and <laughs> they were totally happy. And uh, we have that uh, with how you call it? Mm, well, we uh, we take the the different record of the of the, of the call. So maybe if you come to our site and you can download it and you want to hear it, then oh, it's possible. Possible. Okay. Sure. Well, I don't think you heard one something you said, uh, Yoko. I think the I said something wrong. I heard. Oh, uh, I so know. I could, I could download it. Don't turn on Flickr, Yoko, for your subject. what? Yeah, there was some Dutch stuff. Uh, I'm looking for something because it's it's very noisy around here. I think you are. Is that better? Yes. Ja toch, hou van je grote Ik kom nu naar je huis toe. Afgelopen. No! Right. Out there. okay. Uh, well, uh, shall we give him our side, guys? Hmm. We have to give his our side. Yeah. Mm. Well, there he goes. What's that? Oké, Lennart, kan jij heel zijn de site geven? Oh, I lost, uh... It's awesome uh, one. There. Oh, there he was. Yeah. There he was Mayfew's uh, deeper. He's back. I invited him again. Yeah. Okay, let's go. Let's see, because we have. How, how do you pronounce that? Uh, the name of. Banana bar. This guy. How do you pronounce what? Co co Cohen something? Uh, ah. You know iTunes? It's all on the site, so you should iTunes? explain it all. Yes. Um, the signal isn't very well, uh, strong on this side, so I can. Goon, you have something interesting to say? Where's Goon anyway? Mm -hmm. Mhm. Hey Jacco, eventjes, uh, eventjes je bek houden. Godverdomme, wat vind ik hier eh, nou? Is dit een foto van jou, Koen? Wat waar heb je het over, Jacco? Teringleier. Hey als je... <laughs> Dat kun je zo vaak zeggen als je wil, maar jongen, ik, ik verwacht je. Ik geef weer een paar klappen, daar word je niet goed van, jongen. Ik doe, wat ik, wat, ik nu, wat ik nu zie, dat kan toch helemaal niet? Je hebt toch een of andere foto, een naaktfoto van jou, hè? weet je, aan het SM en alles. En die kan net nooit gaan lachen, maar is gewoon zo. Ik bedoel, de volgende keer dat je met Hugo iets samen doet, zeg dan gewoon echt van, flikker op dan. Kanker. Allee, wacht. Juist, lukt een beetje daar, jongens. Sorry. Ja, sorry, sorry, Chris. It's, uh... It's, it's Konijntje. He is talking. No problem. Yeah. and he's he's, he's really uh, he's, he's really no a uh, problem. Okay, Koen, nou mag je echt, nou mag je op. Oh. I like, I like to hear the different language. Hey, <laughs> uh, what's uh, all going? What's going on uh, over there? Because the signal is fading sometimes, so I can't really uh, hear what you're all saying. Koen, piss off! Well, that I am. Asshole! Right. Gunsmoker, Basemoker! oh. okay. <laughs> are you still there? Oh, ongelooflijk. What's happening? Yeah. Guys, it was just a joke. I want to, to beat something. <laughs> to beat something Go Confess. Wait. Wait. Hey Koen, how are you? Koen, how are you? Good, how are you? <laughs> What's yeah, happening over there, people? Yes, come on, tell us something. <laughs> I love that story. <laughs> Koen, you have a glass of water for me? a glass of water? Oh wait, I know the word in English. It was it was water, right? Yep. Ned, are you still there? Yep. What are you guys doing in God's name? What's going on? Yes. Over there with you two. Well, I'm trying to, to do exercises. Yeah. You know, from, from the handskrijvers? Oh, yes. You hear that? <laughs> yes. It's very nice. Yeah. That's things that look like a, a nutcracker or something. Yeah you know, with my dick, and I bent a towel with and, and well, a heavy stone. That's a new exercise. you asking why? Well, it's quite simple. No. A fair strawberry. But that's um, You know, I once saw a girl. It, it looked like a banana, but actually it was an apple, and I ate it. Right. You know, I'm going I, to um, look if I can find some uh, food in this place. So I'll be right back. Gunfucker, baby rapist, fuck sucker, sucker, dick bender, and a rapist, sex fucker, fucker, fucker. <laughs> Welcome. It's it's three o'clock. Oh no, it's quarter past one. And what what time zone do you live? Minus eight? Seven? What time zone? Yeah. How, what, what time Six fifteen. Six in the evening. Morning. Mo morning. Why, why are you? Why did you wake up yeah. so that early? Yeah. Because it's very early. Usually I don't wake up before well, let's say eleven o'clock. Uh, actually, I'm still up. Running I'm back. Still up. Last oh, night. You're still up. Okay, that's good. Hello. you say you say you're in Spain now? No. <clears throat> Oké, okay, Jacco, duidelijk ah, dat je in uh, in Spain. Did I miss anything while I was getting some food? dat zei ik niet. Ik verstond je niet helemaal. Jacco, is nog? Wat moet ik zeggen? Hallo? Al die scheldwoorden, hang me snel op. Hmm? Jezus. Zakker! Deze. Big Wender, Sjaak Zakker. Zeg ze heel duidelijk op. Baby rape. <laughs> Nee, ik kon een jak uit, dat dat opnemen. Zeg ze heel duidelijk op. Big Wender, Anna Rivers, Sjaak Zakker. Hé, hey, maar dat knip je wel toch eruit achteraf, hè? Mhm. Mm Eigenlijk dit hele gesprek. een hele gesprek gesprek hier er niet in, oké? Oké, okay, vind best. Oké, okay, daar. Doei. zo. Wie gaat weg? Hey Jacco. Wat? Gaat hij? Wie gaat? Oh, ik had geloofd. Wie ik gaat? niet. Ik ging niet. Jacco, ik heb een oncontroleerbare drang naar hete seks met jou. <laughs> met mij alleen? Hm? <laughs> nou ja, misschien ook met Kermit, maar die staat ik ja, wil klein. Ik hoef weer met kermis. Ik verlang naar je. Ik ook niet jou. Oh. Sexy. Maar het probleem is, er zit 10 eh, kilometer tussen. Hé, hey, we kunnen wel een webcam Nee, weet je, het probleem is dat dit wel naar dus? buiten gaat. Yes, webcam straks. Jacco, oh. weet je wat het probleem is? Dat ik dit dus niet tussen knip. Ik weet, net niet, ik weet net niet wat je zei. Net niet. Nog een keer. Oké. Weet je even wat het probleem is? Is dat ik wat jullie net zeiden en niet tussenuit geknippen. Ja. Nou. wat is eruit geknipt? Nee, dat wordt er niet uitgeknipt. Een stukje van de net. en dit? En dit? In intelligent jij bent, Joko. Of hoe intelligent jij Jongen, ik ben moe. Het is hier half twee. <laughs> je lult ja. van overal. Gaan <laughs> we zitten. Ik ben nu al moe. Jongens, <laughs> ik heb nog een hele dag te gaan. Lekker. Wat een oh, diepe fout, dat je, dat je... Maar daar komt vandaag dan kom ik pas aan toe over een uur of zo. Mhm. En dan kan ik wel bij een school toe, of een anderhalf uur later. Het eigenlijk 3,5 kwart van dit hele gebeuren niet hoor. Ik versta mezelf niet eens, moet je nagaan. Wanneer? Wat, waar hebben we het over? Ik hoor je niet, Koen, er zit een kussen van man. Ja, ik hoor ik ben bijna vermoord door een kussen met, uh, door Ariane. Ik hoor je zuurstof in. nou jullie hebben deel 1 gehad. Nu om even op adem te komen, maar niet lang, want hier komt deel 2 alweer. Veel plezier en succes! Ik ben een blond. Ik ben een blond. ik ben een Ik ben een okay, er komt eentje uit Spanje. Eentje komt uit Spanje, backhouden! Lekker. Eentje komt uit Spanje en praat Nederlands. De andere is Nederlander en die komt uit Nederland. En hij praat Nederlands. <laughs> Oké, oké. Schoon dus okay. Dan hebben we... Oh, is, eh, komt uit Spanje. Oké. En daar oh, is iets anders hier kraakt. Ho. Oh. Ik doe niks. Koen, ja, dat is Auw! <laughs> je klopt en hij is weg. Hé eh, hey Jacco, daar kon je natuurlijk helemaal niks aan doen. Ach, gelijk, gelijk gaat diegene weg. Oké. Okay. ja, klopt. zijn, we al aan het opnemen? Ja. <laughs> Oké. Okay. moet Bijna. Mijn, mijn accent moet nog helemaal inkomen. Joey Nova Wikkel. Oké, okay, Wilke, sorry. Ik had een paar mensen nog uitgenodigd, hallo? Hallo? We moeten nog steeds naar Spaanse... Ik ben een ballon, ik ben een eh, ballon, ik ben een ballon, ik ben een ballon, ik ben een ballon. Hallo? Kan ik tegen mij praten? Hallo? Kan dat tegen mij praten? Niemand neemt de telefoon. Ik moet even offline gaan, want ik... Want? Ja, maar ik, ik moest daar ook nog wat leren. Wat zeg je? Dat moet gewoon. Wat? Ik versta je Ik heb over een paar dagen eh, een soort van half examen, hm? zeg maar. Hm? Nee, ik weet niet waar je het over hebt. Ik, ik, ik heb overmorgen heb ik een examen, daar moet ik iets voor gaan leren. Oh, klik verder. Dus dat is, dat is eigenlijk de reden dat ik hier ben. Die ga ik leren. En zullen nee, met Visser gaan bellen? Christel Visser? Ja, ik, ik ken hem persoonlijk. Ik bedoel, hij is echt goed. Ook oh, Christel Visser? Nee, die ken ik niet. Ja. Oh. Hallo? Ga ik ontkennen. Waarom neemt niemand dit telefoon op? En waarom zijn we een half aan het verbinden met ene nog iemand de Wit en Christel Visser? En achter Oh, ze zijn gewoon weggegaan. Oeh. Reden onbekend. Reden weg. San Pedro de Alca nog wat shit. Moet ik even terug. Gloeiende, gloeiende. Duidelijk dat ik even met allerlei mensen ging bellen in één keer. Duidelijk. Ja. En ook mij dus. ja. Ian Bakker. Eh, ik heb honger, ik moet wat eten snel. Ik heb honger! Ik heb ook honger, ik heb ook eten. Honger. Ik heb honger, ik heb honger. Nou, dan haal je toch lekker eten en dan ga je lekker gezellig ermee praten. Hallo, ik ben Wilme Slinkman. Ja, we moeten mijn eten eerst helemaal gaan klaarmaken, dus uh, ik moet je even bellen. Ik laat het hey, jongens, opnemen, maar... Hoe ik eh, ook heet op Skype, hoe ik ook heet op Skype, je moet één ding, je moet één ding heel goed onthouden, uh -huh. ik heet uh-huh. voortaan Fred. <laughs> Oké. Fred, ik ga eventjes wat eten klaarmaken, dus ik ben even een paar minuten weg, oké? Klaarmaken? Klaarmaken? Oké, ik zie het. Tot zo. gewoon opnemen, dus... Eh, Wij houden hem gewoon hoog, oké, Jacco? Maar gewoon lekker door. Ja, Stinky omhoog. Stinky. Ja, Hij neemt nog steeds op, hè? Ja, ik ben een ballon, ik ben een ballon, ik ben een ballon. Oh. Ik ben blond, ik ben blond. Ik ben een ent hier. Neem op, neem op, neem op, op, neem, neem. Na, na, na. Mhm, mhm hey, maar als dit vanmiddag wordt gepost, dan daar ben ik niet blijven. Nog Waarom niet? Nou? Nou, even kijken. Nee. Eh, als, het, als binnen nu en twee jaar mijn klasgenoten het horen, dan, <laughs> dan gaan ze iets anders over nadenken. Hallo? Hallo? Are you in a car? <laughs> Jacco, dat is gewoon een Nederlands pratend persoon. Oh, ben je in een auto? Toch? Je kunt toch Nederlands praten? Toch? Toch? Ik, ja, wel. ik wel. Oké, dan had ik het goed gedaan. Zo, ik hoor mezelf nogal terugkomen in uw, eh, in uw boxen, dacht ik. Heeft u misschien uw microfoon niet te dicht bij uw boxen staan? Dat is een beetje onbeleefd om niet terug te praten. Dat is een heel klein beetje onbeleefd hoor, vind ik wel. Dat had, had ik zelf Ja, niks onbeleefd, gewoon achterin gezeten. <laughs> weet, je wat ik, al, weet je wat ik onbeleefd vind? Nee, Iemand Nou, bellen die je helemaal niet kent. dat zegt ja, maar waarom bent u dan ook online? En u neemt de erop ook. Ja, Ongelooflijk. Ik vind wel de brutaliteit. Ik bedoel, als, als ik een verkeerd nummer bel, dan kunt u toch wel gewoon zeggen dat ze een verkeerd nummer bellen. Dan kunt u toch wel gewoon even zeggen dat we een verkeerd nummer hebben gedraaid. Dan moet u niet gelijk ja, tegen dat vind ik gaan. Dan moet er helemaal geen enkele reden nodig om een <laughs> stem te hebben. Niet zoveel. Ik vind het helemaal afgelopen. Koen, kop dicht. Ik ga nu helemaal uit mijn vel springen. Ik heb nog nooit deze brutaliteit meegemaakt. De jeugd van tegenwoordig ongelooflijk. De eens een keer, dan moet ze blijven, maar dan is het nog niet voor elkaar. Dan gaan ze ons uitlullen. Bram, maakt u geen zorgen. Ik, kan ik, dit wel. Ik heb een ongelooflijk slecht gevoel op. Keizer, oké. <laughs> Jee. <laughs> Dat was even één stuk door, jongen. <laughs> Wacht tot het door. Ja. Oh, geweldig. Kut. Maar ik hoor het oh. mezelf. In mijn hoofd hoor ik mijn Belgisch praten. Maar ik hoor mezelf terug en dan hoor ik... <laughs> Ik, je weet het al. Je hebt mij gewoon niet verteld dat mijn stem gewoon blub is. Dat noemt, en dat noemt zich mijn vriend. Ja. Ja? <laughs> Nou, is niet, is niet goed dan. Is niet goed. Is niet goed dan? Hallo? Eh, wat meer speciale Oh, we hadden hem nog niet aan de lijn. Hallo? Welkom bij Radio 4. Ah, we hebben nog steeds niet aan de lijn. <laughs> Oh. Ik denk, zeg het even. Ik denk, ik deel even mijn, mijn, mijn vergadering. Persoonlijke informatie. Hey, ik kom mezelf erin. Jacco. Vier keer. Je hebt mijn vrouw. wow. Oké. Okay. Nadine. Hij is echt behoorlijk oud. Nadine, is dat een man? Nee. 1915. <laughs> Nee, 915. oh, oh, oh. Zo, het is behoorlijk, behoorlijk oud. <laughs> behoorlijk. <laughs> dat zeg ik. Nee Gebruik hem niet online. Ongeveer Staat in het lijstje online gebruikers. Gebruik hem niet online. Boom. Iemand heet hier banale banaanhangwagen. Klik. Oké. Wij hadden twee... Ik volgende die ook gaan nemen. Zijn het allemaal Nederlanders? Hallo. Ja, dat was een Nederlands praten persoon. Hallo. Hallo? Ja. Steven van Haan? Ja. Ben dat? Ja. Ben jij het echt gehoord? Hoe gaat het met je? Nou, het komt beter. Het komt beter, hoe kan dat dan? was er gebeurd, meneer? Wilt u het ons vertellen? Hallo? Wilt onze eh, persoonlijke informatie... Een beetje onbeschoft om niet, niet aan terug te praten. Oei, joh. Hallo? Ik vind het toch niet echt netjes van u. U gaat stiekem naar ons luisteren terwijl wij gaan praten. Ja, dat kan natuurlijk ook. Wij kunnen natuurlijk met elkaar gaan praten over ons favoriete bezigheid natuurlijk. En dat is bijvoorbeeld... Dat is ehm, eigenlijk best wel... Nou, was, was, was onze favoriete bezigheid? Hallo? Onze favoriete bezigheid? Ja. voetbal. Voetbal. Voetballen, eh. Echte knakkers. Ja. Zie goede oude... Echt opgedonderd. De... Oké. Nou, in ieder geval, de volgende die online komt, die ga ik gelijk heel aan de huid vol schelden, omdat die, <laughs> omdat die ons wel. Zeg, hoi. Ik kan het niet meer sneller. goed nee. Ah, nee, Oké. Voor weer mijn stem. Ja, maar eigenlijk wou ik nu wat gaan eten, maar Lent is al naar het aan eten, voor jou. Dus Anders moet ik het helemaal in mezelf doen, maar gaat het ja, over? Steven Heim weer. Steven Steven Heim. <laughs> Oh god. ik denk zeggen daar. Ja, dat <laughs> is weer weg. Hij heeft wel opgenomen. Hmm. <laughs> Zal ik hem nog een keer bellen? Toen niet, joh. Dat is, dat is het misbruik van weet ik wat. Zodra ik krijg een Sky... Zullen we bruisballetje bellen? Hé, hey, bruisballetje. <laughs> ja, is goed. Hé, hey, hou je ook van Harry Potter met de bruisballen en zo? <laughs> de bal van bruis. Oké dan. Hallo? Het gaat me wel huis te boven. godverdomme hangt gelijk op. Hallo? <laughs> Hallo? Meneer, godverdomme heeft gelijk opgehangen. De reden is onbekend. <laughs> kleien. Nou. ik moet even kleien. En dergelijke. Hoppa. Kleien open. <laughs> Hij serieus kleien. Dat is zielig. Wat? Die gast is serieus gewoon kleien. Mm. <laughs> ja, maar ik kan dus, zoals jij, Koen van Kleef, weet je wel kan je ook wel bijvoorbeeld kakleef hebben of zo. Kakleef, weet je wel? Nee, kan Misschien niet. Misschien dat hij echt gewoon klein heet. Misschien dat hij echt kak heet. Maar dat wij er heel van klein. Klein overlord. Ja. Misschien. Ik heb genoeg van klein. Reden onbekend, oh, gelijk boem. Sebastian. Sebastian woont in Fernandes. Sebastian Fernandez. Sebastian Fernandes. Hoi. Sebastian Fernandes. Je duidelijk. Eh, wat doe je? Wat doe je? Mag ik, mag ik dat ook als je nu doet? Nee. Zuigen. Net. Oh nee, wacht. Zo begint het ook, hè? <laughs> Wat? Een hele goede film. <laughs> Lekker slim. <laughs> Je hoort een man dat doen. Hallo. Hallo. Hallo. Sebastian. Ja, no es otra cosa por Ja, daar versta ik natuurlijk helemaal geen hol van natuurlijk. Dat begrijpt je natuurlijk wel. Ik kan ook nog Hallo? Nee, ik begrijp het. Ik heb geen ene flikker verstaan. Toen, eh, toen. even het Dat Todos, hè? Eh, ja, maar dat versta ik natuurlijk niet. Waar de hel staat u eigenlijk heen? Meneer, wat? We staan iets ver van de Is <laughs> iets te dicht bij een kerststraal, mevrouw? Opgedonderd. <laughs> mevrouw? Hallo? <laughs> Zit dan weg even <laughs> Ik heb dit eruit gegooid. Hoppa. Oh, <laughs> ik ga het even. Jij zei, mevrouw, is dat iets te veel bij een kerncentrale. <laughs> Op gelijk weg. Ja, ik heb het toen gegooid. Hoorde je mij niet zeggen? wel gedonderd. Hoorde je mij niet? ik hoor je alleen maar zeggen wat ik wil, wat ik wou horen. Mevrouw, is het iets dicht bij een kerncentrale? Dat <laughs> is ongeveer alles wat ik heb gedaan. <laughs> Ongelooflijk. Oh, dat wil ik zeker wel terug op. want dit is gewoon heel fout. <laughs> en ik zou, ik zou helemaal begin in Spaans. En gelijk kan het natuurlijk niet, want ik kan geen Spaans. gelijk kom ik tot de conclusie dat iedereen het kan horen. Nee, wil ze dan iets te ver van de microfoon? Dat zet het erbij, want ik hoor het heel erg. Gelijk. Ongelooflijk. Hmm. Oh, oké, okay. R voor de volgende match, jongens. We hebben hier een aanbieding. David McIntosh en protolal.com. stuur, stuur. Tering, weer je AVG, eenmaal virusscan, bla bla bla. Bla bla. Dubbele punt. Verbinding nu... maken met 196 Oh, dat klinkt veilig genoeg. Oké, dan een paar Chinezen. Komt-ie! Precies. Let op, Jacco. Linglong. Daar komt ie. Linglong. Hallo. Let op de komt Let op, de komt Eentje heet Linghong 112, 122 en de andere heet Linghong Zong. Toevallig. Ik, I prefer ja, Linghong Zong. Die gast heet precies hetzelfde. Wat? Pardon? Wat zeg u? Ik heb het toch? Ja, weer weg? En mevrouw, kunt u ons uitleggen waar de... Waar, uh, de mosselman woont. Hi. Hoi. Hi. Do you speak English? What can I do for you? Do you know Shenzhen? Uh, well, we have a question. We are looking for Shenzhen. That's a place in China. Do You know Shenzhen? Shenzhen? Oké, okay, dat was jammer. ja. Ja. Dat is niet meer. Jacco. Ja, Koen. ik heb duidelijk nog een medewerker. Jacco, kom in me. Wil jij de schat vinden? Ik ben een geheime opdrachtgever, weet je. Ik ben een geheime opdrachtgever, dat is wel duidelijk. Zo, dat is wel duidelijk. Nou, dit en dat hoor. Ik ben de geitennap. Oké. Okay. Ja, als snel <laughs> snel past. Ik. <laughs> nou. Dat. en Adrian en de schat en de geitenmelker. <laughs> Oeps. Niks. Dat wordt een nieuwe titel van, van de Harry Potter film. Harry Potter en Bastien Adriaan en de geitenmelk en de, de schat. De schat heeft weg. Harry Potter en een aantal dingen. Oké okay, dan. Harry Potter en Bastien Adriaan. En de schat en de zevende weg. Oh, you must be crazy. Godverdomme, die mensen hangen gelijk op. Iemand heet must be crazy. Jan Bakker belt. Klik op gedonderd. <laughs> Jan Bakker. <laughs> Hey yo, Dat klinkt echt vet, jongen. Banjakker. Hey, het is Samantha Ocean Air. <laughs> Waar? Klik boem nou, weg. Volgens mij woont ze niet in het binnenland. Ah, damn, ze heeft opgehangen. Dat is jammer. Ik heb haar weggeflikkerd. Oh, weggeflikkerd. Oh, daarom is ze opgehangen. Ah, nee, nee, nee. Daarom is ze opgehangen. Eh, God... Oh, wacht, dat moest ik doen. Dat pak ik weer. Tering. God... de bakken Nee, nee, nee. Kom. Hoppa, hoppa, hoppakee. Vroeg hier aan bakken toe. Je Dat kan niet krijgen. Godverdomme. niet alleen mijn. Mm. bakken. ik hoor heel slecht. Hoor je me weer beter, Jacco? Nee, wacht. Ja. Jacco. Ja. Jacco. Jacco. Jacco. Jacco. Jacco. Ja Ja. Jan. Ik zoek nu voor Jan Bakker. Jan yo Als okay. hij oh. me nou 20 keer overnieuw opbelt, dan kan ik even zijn naam toevoegen. Jan Bakker, bel me maar hoor. Computer. Waar is Jan Bakker als je hem nodig hebt? Ja. Wacht, ik kijk even of ik, eh, of ik Chinees met iemand kan praten. <laughs> ik zeg, Mateo. Dat is wachten. Yo, yo, yo, dit en dat. Duidelijk dat ik eventjes uh, dingetje op ga zetten. Waar is die godvergeten Jan Bakker heen gegaan? Eh. Oh, ik weet het al. Ik ga hem vanuit mijn geschiedenis ga ik hem toevoegen. Jan Bakker. En dan nodig uit. Hier, komt hij. Hier is Jan Bakker. Hallo Jan Bakker! Hey ho. Bakker en zo. Oké. Jacco, let op hè, wanneer hij opneemt. <laughs> Gaat hij niet opnemen? Wie is Klaus Vaak? Weet ik veel, maar we gaan tegen iedereen <laughs> gewoon Nederlands praten. Boeien. Kunnen wij ook niet. zal een Salamander 1934. Die is vast niet jong zijn. Wat? Hallo? Hallo? Wie spreekt ik? Met Jacco. Yo, Klaas Vaak, bent u het? Oh. Hallo? Hallo? Ik had een vraagje voor u. Kunt u ons vertellen waar China woont? De mosselman woont. Ja, dat hè. Ja, Kent u de weg naar de mosselman? Zeker. Joko. Oh, hij heeft opgehangen. Hoe kan dat nou? Ik kon even niks origineels drinken, want ik ging me even uitrekken. Maar als ik me nu beweeg, dan Nee, ik schrijf mijn rug. Nee, toch niet. Oké dan. Ongelooflijk. Zoeken. Nou, dat was dus Jan Bakker, dames en heren. Duidelijk dat hij mij twee keer ging bellen en daarna in één keer niet meer. Oké okay dan. Ja Ilko. Ilko. Ja. Hier is Dirkje ja? op de bie. Opged donderd. <laughs> Komt-ie. <laughs> Dirk wie? <laughs> Hij is DJ. Hij is niet online. Godverdomme. Het is gewoon... Het is gewoon... Potver. Hey. En Dirk Victor... I eh, Dirk Victor Igor Mama Erik Rico. Ja, precies. Rico. Yeah! Steve Haggard. Of, uh... Steve Hoi. Hoi. Wat? Hoi. Duidelijke problemen. Steve Haggard. Mm. Hallo, komt u van de Nederlanders? Hallo. Nederlander? Nee, het zijn waarschijnlijk allemaal buitenlanders. Hallo. Hallo. Kunt u ons even vertellen waarom u ons belt? Kent u Jan-Peter Balkenende? Spreek! Hallo, ik ben een buitenhuis wezen. Kent u Jan-Peter Balkenende? Dag! <laughs> Jan-Peter Balkenende is niet meer. Nee. Nee. Ja, oké, zullen we gaan zingen? Ja. Als iemand opneemt, gaan we zingen. Ja. Ja. Oké. Okay. Moeten happy birthday zingen, oké? Oké, okay, Aardige verjaardag voor u. Gezellige verjaardag voor u. Nog Gezellige verjaardag voor u. Boer, boer, boer, boer. <laughs> ik liet precies een boer toen jij dat zei. En we, jee, precies hetzelfde. Gaat over. Toen bij jou aankwam doe je, want ik zei duidelijk <laughs> al een half reden. Oh ja, toen het bij mij aankwam. Toen precies liet ik een boer jongen. Ik geloof dat ik wel gelijk aan gaan bidden. Oh, Yo, en boom. Hier is Albert oh. Kip. En geplastificeerde Albert. Hallo? Hallo? Happy birthday to you. Happy, Happy birthday, birthday to you. Happy birthday, dear Stephen Hensley. Happy birthday, to you. Stephen Hensley. Veel te laat, Happy man. birthday Hallo. to you. Uh, it isn't got a mic. This thing isn't got a mic. Hmm? It's not your birthday today. Oh, this I weird. thought you were 83 now. Damn it, we called the wrong guy again. Damn, Damn. we called the wrong Oh my god, I can't believe it. Uh, you, you are dismissed. You are the weakest link. Can't you hear us? Oh my god. Oh duidelijk, zij hebben geen boxen of zo, pik. Ze hebben geen boxen. Not even, ja. Hallo? Of course, yeah. Can you hear us? Happy Jakke, hele tijd zingen, ze hebben geen boxen. Nee, nee, Happy birthday naar jou. Ah, they can hear us. Ah, Happy ah, birthday naar u. Nou, doorzingen is Slecht. dat ze wel boxen, hadden, want in het begin, in het begin moest hij lachen. Heel hard lachen. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja. Henriette Venix. Klopt. Klopt. Oké, okay. Are you closed now? <laughs> I wanted to buy a drink. Nee, kom op. Dan gaan we eventjes een liedje... Wat zit in Nederlands? Zing jij en dan volg ik. En dan weet ik hem weer. Zeg het maar. Fijne verjaardag voor, jou. Fijne verjaardag voor jou. Fijne verjaardag. Dat is hem helemaal niet, man. Dat is heel iets anders. Dit was... ehm, ehm ja, ik ken... Ik ken eh, wat? Oh, ja. Wat? Nee, dat is iets anders. Ja. Wat was het ook weer? Ja, weet ik veel. Vader. Ja. <laughs> Ze is weg. Wat? Mooi dan. Hé, hey, maar wat bedoel je ook weer met wat, wat Een liedje? Ja, wat is dat Nederlands? Oh, Oude IJsland. Helen, weet jij het Nederlands liedje van Happy Birthday? Hey, uh, moet er nog worden opgenomen of kan ik hem stoppen? Hij moet nog worden opgenomen. Moet nog worden opgenomen. Hij moet nog wordt opgenomen. Dit ook allemaal of... Uh... Ja? Het is een Jedi 210. Waarom heb je schijfruimte helemaal weggegeten? In de winkels. exclusief harde schijf. Dat is goed of niet? Dit en dat. Exclusief harde schijf. Hé, hey, daar hebben we Edi. hey, hey, Edi, hoe gaat het, yo? Nee, het is Jedi, toch? Wow! Hé, hey, en die andere heet Albertine. Hé, hey, Lennart. Net hadden we duidelijk een hele vette, hé deze moet je duidelijk houden, kosten wat kost. Gewoon. Want we gingen iets over een kerncentrale naast, dat was heel erg handig. <laughs> Inderdaad. En ineens werd hij weggeblazen, hoppa. <laughs> dat was echt heel hard. We hebben gewoon iemand gebeld, die werd opgeblazen door een kerncentrale of zo. <laughs> Dat was ik gestuurd van, en Koen ook. En de rest van alle luisteraars. Die ging helemaal moeilijk doen naast, nou, een boom, ja. fout shit. En dat hebben we dus opgenomen. beter nou, even voor mensen die eh, luisteren dat ik net uit het eten die net binnenkomen vallen? Ja, het was Hoe kun je net binnenvallen, Ja, je precies. downloadt het helemaal of download het niet? Maar goed, voor de luisteraars die Ja, maakt niet uit, maar als ik net al verliefd wil, uh, <laughs> <laughs> ben geweest. de eerste 20 minuten. Die toch even doorgespoeld hebben. ze hebben niks ja, meer duurt, Inmiddels duurt al een uur, hè, qua opname. Ja? Ben je al een uur weg? Nee man, 20 minuten. Nee, een half uur. Ben je een half uur weg met oh. brood klaarmaken of zo? Nee, echt niet. 20 minuten. Ja, maar... <laughs> Jazeker wel. Oké, okay, Ben een uur weg? Hey. Oké, okay, en Koen, nu moeten jullie duidelijk, want anders, anders ga ik het ook niet downloaden zo want anders heb ik te weinig schijfruimte. Maar ik heb ineens weer genoeg schijfruimte als, als jij en Lent, als jij en Koen dus nu eh, eh, verder gaan praten. Dus nu moeten jullie verder gaan praten en ik, pak on, ik maak ondertussen even wat eten voor mijzelf klaar. Oké? Ja, alleen al daar is even duidelijk geen zin in. Dus uh, waarschijnlijk voor de volgende keer. Of misschien doen we de volgende keer gewoon wat muziek draaien. Of nog dommer doen, wat waarschijnlijk wel gaat lukken. Uh, nou ja, tot de volgende keer. Tjus!